Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. Een man van 22 uit Tiel, Delano G., wordt ervan verdacht... de misdaadjournalist van dichtbij te hebben doodgeschoten. En Camille E. uit Polen zou hem hebben gebracht en gehaald belooft een lange dag te worden in de rechtbank, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De feiten, al dat bewijs zal worden doorgenomen. De rechter zal ongetwijfeld proberen de vermeende schutter Delano G. toch een reactie te ontlokken. Eh, de kinderen van Peter R. de Vries, Royce en Kelly, die zullen later op de dag gebruik maken van hun spreekrecht als nabestaande. later vandaag komt waarschijnlijk ook de strafeis. De kans is groot dat het OM levenslang wil. Het minimumloon in ons land gaat over een tijdje waarschijnlijk flink omhoog. Van iets meer dan een tientje nu naar zo'n 14 euro per uur. EU-politici hebben er vannacht afspraken over gemaakt... omdat ze vinden dat de verschillen tussen landen nu te groot zijn. Binnen nu en twee jaar moet het zijn geregeld. Het wordt moeilijker om een wapen te kopen in de staat New York. Er komen strengere checks en de leeftijd om een aanvalsgeweer te kopen gaat omhoog... van 18 naar 21 jaar. De laatste tijd waren er meerdere dodelijke schietpartijen in Amerika... De gouverneur van New York is er klaar mee. Shots ring out, flags come down and nothing ever changes. Except here in New York. Nergens in Amerika verandert er wat, maar hier wel, zegt ze. In een rechtszaal in Italië gaat het vandaag over koninklijke kroonjuwelen. Die liggen sinds het afschaffen van het Italiaanse koningshuis in een bankkluis... maar de kleinkinderen van de laatste koning willen ze terug. Het is niet de eerste keer dat ze komen claimen, vertelt correspondent Helene Daans. Dit keer zijn het juwelen, zegt hij. Maar enkele jaren geleden heeft de familie Savoia ook al paleizen en huizen teruggeëist van de staat. En die hebben ze vervolgens gewoon verkocht. Terfgenamen zeggen dat ze de kroonjuwelen willen tentoonstellen aan de Italianen. Maar volgens experts is daar niks van waar en gaan de sieraden straks, net als de paleizen, onder de hamer. Het weer in het noorden en zuidoosten kan het een beetje regenen... maar de rest van het land houdt het droog bij een graad of 19. Morgen wisselvallig en een gaatje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is intussen alsnog behoorlijk druk geworden onderweg. Onder meer een ongeluk op de A9 veroorzaakt veel vertraging van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Beverwijk heb je 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht... Op de A10 bij Amsterdam staat het vast door een ongeluk bij Amsterdam Slotervaart. Daar heb je 20 minuten extra reistijd en daar zijn twee rijstroken dicht. Wat ook opvalt is een auto met pech bij Purmerend Noord op de A7 van Horen naar Zaanstad. En die kost je een kwartier extra reistijd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je ook nog eens 40 minuten op oponthoud tussen Naarden en Muiden. En het is druk op de N230 van Maarsen naar Utrecht. Voor de aansluiting met de A27 ben je ruim een half uur langer onderweg.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 Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om heel de knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt bent gaan als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij ei, ei, ei. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij benzine en een hele beker knieën. waardoor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen.